Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Heel veel mensen willen naar een festival. Volgende maand zijn er twee proeffestivals op het Lowlands terrein. De aanmeldingen gaan door het dak, vertelde de directeur bij Jinek. Het is eh, echt ontploft. Wij wisten zelf eigenlijk niet wat we meemaakten... en dachten eigenlijk dat er iets met spam aan de hand was. Maar er mhm. hebben zich tot 7 uur vanavond 63.000 mensen ingeschreven. <laughs> Dus ze hebben maar plek voor 3000 mensen, 60.000 minder dus. Op de twee festivals moeten bezoekers zich aan verschillende coronaregels houden. Ook moet iedereen negatief zijn getest en worden er tussendoor sneltesten afgenomen. In Texas zijn miljoenen mensen afgesloten van de stroom. Het is in de staat hartstikke koud, bijna min 20, en dat kan de elektriciteitscentrale niet aan. Bovendien zijn sommige windmolens bevroren en dus is er te weinig stroom voor iedereen. Miljoenen mensen worden gecontroleerd in groepen afgesloten en zitten dus om de beurt te bibberen. Het gaat de laatste tijd dagen veel over jongeren en over hoeveel last zij hebben van corona. Dat is niet onterecht, zegt de GGZ. Bij hun psychische hulpplekken kloppen steeds meer jongeren aan. Ze zijn somber, hebben last van paniekaanvallen of gebruiken veel drugs. Jongeren zijn sowieso kwetsbaarder dan anderen, omdat ze nog volop in ontwikkeling zijn, zegt deze psycholoog. Het is normaal dat eh, deze jongeren gewoon meer leeftijdsgenoten opzoeken. Dat kan nu niet. Hè. Er is meer behoefte aan autonomie en controle. Dat is wat eh, lastiger op dit moment. Er wordt gewoon veel gemist. een combinatie stress, hè, coronastress eventueel, school, brugklas nauwelijks op school geweest. Het kabinet zei vrijdag meer voor jongeren te willen doen. Ze gaan proberen om sportclubs en buurthuizen snel open te doen. Wat veel mensen afgelopen week een beetje lucht heeft gegeven... is natuurlijk de ijspret. En dat zien ijsclubs in Nederland terug in hun ledenaantallen. Schaatsliefhebbers schreven zich massaal in, zeggen ze. Sommige clubs hebben ze een ledenstop ingesteld... omdat ze de belangstelling niet meer aankunnen. Het weer, soms regent het een beetje. Dat betekent dat het weer glad kan zijn. Dat is vanmiddag voorbij.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 I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere.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 you down. Uh, what you gonna do? get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on get down on it. If you really want it, You gotta feel it.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 De RIVM deed nieuw onderzoek en daaruit blijkt dat houtstook de oorzaak is... van 23 van de uitstoot van fijnstof in Nederland. Eerder werd uitgegaan van 10 in Geesteren in Twente woedt een zeer grote brand in een restaurant. Volgens de brandweer moet het pand als verloren worden beschouwd. Vanwege de vele rook moeten omwonenden ramen en deuren dicht houden. Het weer, eerst nog wat regen, daarna droog en mogelijk wat zon. En het wordt 6 tot 12 graden. Thought that I would find myself But discovered someone else And they say that time will tell But I won't change, I won't change no more kissed you all along All the feelings ricochet this right Sometimes you're better off dead There's a gun in your hand that's pointing at your head You think you're mad, too unstable Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant In a West End town Call the police, there's a madman around Running down, underground To a dive bar in a West